Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. Tomorrow. Het is morgen de laatste keer dat je me gaat horen. De Elsplaat van deze week van Breeze It's Only a Matter of Time uit 1978. Nog morgen een keertje klappen voor de heren. De kopjes in de borden, de de karat. Eén, waai weg, jij was af. Welkom vrienden en vriendinnen van Radio Els 558. Het is weer een keertje zover op de donderdagavond. De afwasshow tussen nu en de klok van 7 uur met ondergetekende Ferry de Hartog. Het is vandaag donderdag 21 april van het jaar dus alles 2016. En dat betekent dat je morgen nog één dagje op stap moet naar je baas. En dan is het alweer weekend hè. Ja, en het wordt geloof ik wel iets beter weer als vorig weekend. Dus wat dat betreft... Eh, kun je ervan gaan genieten. Wat gaan wij hier doen? Ook genieten natuurlijk van de muziek. We hebben straks nog wat uh, nieuwsfeitjes en dergelijke, nog meer de bekende dingetjes. En we hebben natuurlijk muziek van George Baker Selection, Tom Robinson, Pussycat komt voorbij. <clears throat> IJshoos, dat is het weerleuk van vandaag. Tony Joe White, ken je die nog? The Equals, Perry Cross Carlos geen idee wie dat is. Robert Cray Band, Sniff en de Teres. We hebben al die hele bekende hit gedraaid vorige week, maar nu is even een ander liedje van de jongens. De Buffoons, Catherine Ferry met Un, Deux, Trois. Dus weer eens een keer een Frans plaatje in de gelederen van de avondshow. Maar we beginnen natuurlijk zoals gebruikelijk met een plaat van 50 jaar geleden. Hier is Tom Jones en Green Green Grass of Home. Welkom bij Radio Els 558.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 Smakelijk eten als je net aan tafel gaat, maar sta je nog in de file, dan ben je voorlopig nog niet thuis, want er staan maar liefst 103 files met een totale lengte van 583 kilometer. En een van de langste staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam 16 kilometer door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij tussen Delft-Zuid en Dorp. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. d'être aimé de toi et chanter la la la la la la la un, deux, trois. La vie n'est pas pour moi un livre de Kafka. Un, deux, trois, Jouer, jouer, musicien, Enchanter moi magicien. magie. een vrolijk gezellig plaatje om de afwas bij te doen. Je Catherine Ferry uit 1976 en 1, 2, 3, Opam de Treu. Ja, ik kan geen Frans hoor, ik kan er totaal niets van verstaan. Indiaanse mannen die een schoonheidsbehandeling willen ondergaan... kunnen in de stad Kanoer aankloppen bij de lokale gevangenis... Daar zijn tientallen gedetineerden omgeschoold om bezoekers in de watten te kunnen leggen. Zo'n 30 gevangenen zijn volgens de Times of India, dat is een krant daar, aan de slag gegaan in een speciale schoonheidssalon voor mannen. Die staat op het terrein van de gevangenis, maar is gewoon open voor het publiek. Dat geeft de gedetineerden de kans om werkervaring op te doen. De gevangenen kunnen zich onder meer ontfermen over haar en gezicht van klanten. De salon beschikt volgens gevangenismedewerkers over alle benodigde faciliteiten. Het is nog onduidelijk of het initiatief veel mannen naar de gevangenis gaat lokken. <laughs> Ja, het is wel bijzonder, maar het is misschien wel een goede oplossing. Hè? Ja. Wat horen we hier allemaal van mooie klantjes. De Buffoons met Arizona uit 1973. A smile on my face, a glance in my eyes. I'm traveling through the land. The season came to an end. I'm going back home. nog nooit geweest in Arizona, maar het schijnt de moeite waard te zijn, want de Buffoons maakten er in 1973 een mooi plaatje van. Je luistert naar Radio Els 558.nl, daar kun je ons vinden om de directe player aan te zetten. Je kan natuurlijk via diezelfde website ook naar TuneIn gaan. Vind ik de kwaliteit van eh, de geluidskwaliteit net ietsje beter als van onze eigen website zelf. Ik moet het eerlijk toegeven. Of je luistert natuurlijk in het oosten van het land uh, naar de 1395 kilohertz op de middengolf. Radio Els 558. Informatie. Agenten van het politiebureau in Haarlem hebben een vermissingszaak van een poes opgelost. Het verdwaalde en vermagerde dier drong zich op aan de agenten en bleef dagenlang bij het bureau rondhangen. De poes nestelde, nestelde zich gemoedelijk op de politieauto's en vroeg aandacht van de passerende agenten. Omdat het dier hulp nodig leek te hebben, plaatsten de agenten van het bureau donderdag foto's van de poes op hun Facebookpagina. Het dier voelde zich in de tussentijd snel thuis op het bureau waar medewerkers haar veel brokjes voerden. Ja, is toch wel leuk De poes is inmiddels eh, weer terug. Ze zou Bunker heten en haar baasje woont ook in Haarlem. Een lekker sopje. Wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. this monkey sitting right on your shoulder? Do I respect your ID? Took out the reason from all that I told ya and said, How does it feel to have one love, be two together? One love, what could be better than that? One love, no desperate measure. crime stirs out from my paper. People die for ideals. But I've got another way down. plaatje van de Drivers. Nee, Drivers Seat, dat was hun grote hit natuurlijk. Hè, met het groepje heet Sniff en de TS. En je hoorde One Love, ene grote liefde uit 1980. Zullen we eens gewoon lekker gaan doorstarten? Dat deden we vroeger ook altijd. Zo vaak, hè? Alleen maar muziek, alleen maar muziek. We gaan in 1988 toe met de Robert Gray Band. En Don't Be Afraid of the Dark bij Radio Els 558 in de Show Tot 7 uur bij je. night, baby. Robert Grayson. Bent in de buurt, hoef je niet bang te zijn in het donker. Don't be afraid of the dark uit 1988. Hier weer eens een keer gedraaid. Een hele tijd geleden dat ik deze plaat gehoord En vind het gewoon weer erg leuk om weer eens te horen, zoals dat heet. Een zesjarig jongetje heeft donderdag in Rotterdam een ware heldendaad verricht. Hij heeft ervoor gezorgd dat zijn negen maanden oude zusje uit een brandende auto gered kon worden. Zijn moeder zat met hem en zijn zusje in de auto op het Biezenveld in Rotterdam en bleek thuis iets te zijn vergeten. Ze vroeg het jongetje even op zijn zusje te letten. Terwijl zij weg was, vloog de auto spontaan in brand. Het jongetje aarzelde geen moment en is naar binnen gerend om zijn moeder te halen. Die kon het meisje op tijd uit de auto redden. De, baby had wel wat rook ingeademd en moest door ambulancepersoneel nagekeken worden. Het jongetje kreeg van de politie een beer als beloning voor zijn heldendaad. <laughs> De afwasshow. go. <laughs> <laughs> denk jij, al, Zou dat door het warme zonnetje komen of die er vandaag was dat we zulke... We hebben nu al de tweede Franse vrolijke plaats, zoals het heet. Want je hoorde eh, Pierre Gros Carlos uit 1974 met Lady Lee. Over dat weer gesproken, het was natuurlijk vandaag heerlijk. Hè? Ik heb zo'n temperatuur hangen bij, bij een schuurtje hier. Gisteren was het 16, eh, 17 graden, maar vandaag heeft hij zelfs even de 20 aangeraakt. <laughs> Ja, ja, ja. We gaan echt de goede kant op met het weer hoor. Wij gaan hier even ook een goede kant op. We gaan namelijk weer eens lekker naar de 60s toe met de Eagles uit 1968. En het is allemaal getiteld Baby Comeback. De 24 uur per dag de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Yesterday. like a joint. She was passed round by the groups that came into the town, and she no longer cared about her welfare. With her leather bags and moskin shoes. aparte stemgeluid van Tony Joe White met Groupie Girl. Het komt allemaal uit 1970. En Els is er weer met de rum, met de chocolademelk en natuurlijk de papiertjes. Welke papiertjes? Nou, deze papiertjes. Ja, moet ik wel de microfoon openzetten, anders horen jullie het niet natuurlijk. Het is vandaag 21 april en dat is de 112e dag van dit jaar. En er komen er nu nog 254 in 2016. We gaan eens kijken wat er deze 21 april in het verleden gebeurde. In 753 voor Christus, de dag waarop Rome gesticht wordt, werd door Romulus volgens Varo Reatianus. Ja. En in 1944 krijgen vandaag vrouwen in Frankrijk eindelijk stemrecht. En in 1960 wordt Brasilia officieel de hoofdstad van Brazilië. En ook wel een heugelijk feit in ons eigen kikkerlandje. In 1976 vandaag de eerste televisieuitzending van Veronica. Onder andere met Starsky en Huts. En ik heb daar een, DVD eh, van, van heel die avond. En als je dat dan terugziet, ja, dan kun je echt zien dat het amateuristisch nog ging hoor bij Veronica in die tijd. Ze hadden tenslotte totaal geen tv-ervaring nog. In 1986 de Amerikaanse televisiejournalist Geraldo Riviera opent live op tv voor de ogen van een miljoenen publiek de geheime kluis van El Capone. Helaas staat er niet bij wat erin zit, maar dat zal je op Google ongetwijfeld kunnen vinden. En vandaag in 2006 zendt Talpa de laatste aflevering uit van Barend en van Dorp, dat bekende praatprogramma van die tijd. 1983 gaan we naartoe. De Wageningse band Toontje Lager ontvangt een gouden harp. Ja, dat was een topjaar hoor voor die jongens. Eh, nou, dan gaan we gelijk al weer naar het volgende plaatje toe. We gaan naar de mensen die geboren zijn of jarig zijn. In 1619 werd Jan van Riebeek geboren. Hij overleed in 1677. Hij was een vooraanstaand VOC'er, zoals dat heet. Anthony Quinn is vandaag eh, geboren, maar dan wel in 1915. Hij is inmiddels ook alweer overleden in 2001. Hij was natuurlijk een Amerikaans filmacteur. En die schijnt nog te leven. Eddie Christiani, Nederlands gitarist en zanger uit 1918. Dus dat betekent dat hij vandaag gewoon 98 jaar oud wordt. En natuurlijk volop in de media vandaag. Elisabeth II, de Brits koningin, is vandaag jarig. Ze wordt 90 jaar, want ze komt uit 1926. En in datzelfde jaar werd geboren Henk Neumann, Nederlands journalist, maar hij overleed al in 2010. En vandaag zou jarig zijn geweest René van Voren, Nederlands acteur en komiek. Hij overleed in 1998, maar werd in 1931 vandaag op de wereld gezet. <clears throat> Ronnie Tober is vandaag jarig, hij is natuurlijk een Nederlands zanger. Hij komt uit 1945. En ook een zanger, maar van een heel ander genre. Iggy Pop is vandaag jarig. Hij komt uit 1947. <clears throat> Dan gaan we al toe naar de mensen die vandaag zijn overleden. Dat was in 1073 Paus Alexander II. En in 1509 was het de beurt vandaag aan Hendrik VII, koning van Engeland. En eh, hij werd 52 jaar oud. Was niet dat Hendrik VII en zijn vrouwen of zoiets? Is volgens mij een tv-serie vroeger van geweest. Nina Simone overleed vandaag in 2003 op 70-jarige leeftijd. Zij is natuurlijk een Amerikaanse zangeres en nog veel meer vind ik zelf pianiste. het is vandaag de 900ste verjaardag van de Stichting van Rome. En dat gebeurde in 147. En dan staat daaronder gelijk 247 is het de 1000ste verjaardag. Ja, dat lijkt me nogal logisch. Het is vandaag ook trouwens de heilige Wolbodo, die overleed in 1021. We gaan eens naar het weer kijken. De laagste minimumtemperatuur was min 4,8 graden in 1991. En de hoogste maximumtemperatuur, schrik niet hoor, dit wordt echt schrikken, 32,2 graden dat werd in 1968 bereikt vandaag, hè? ja, op 21 april. De langste zonneschijnduur was 13,4 graden in 1997 en in 1969 hadden we de langste neerslagduur van 10,8 graden. En wij gaan hier gezellig door met de muziek van Icehouse, want dat is het tweeluik vandaag. Uit 1987 Crazy en uit 1982 Hey Little Girl. leuk. nu, nu, nu, nu. miles. Bye, birthday. op veel plaatsen zonnig en verder is het overal droog. Vanuit het zuiden trekken soms wat wolkensluiers over ons land. Het wordt 12 graden op de Waddenzee tot 18 graden in het zuiden van het land. De noordoostenwind is daarbij zwak of matig. Vannacht en, eh, vanavond en vannacht wordt de bewolking vanuit het zuiden dikker. In het noorden komen nog wat opklaringen voor. De minima komen uit op 7 graden tot lokaal zelfs 2 graden. Morgen is het bewolkt en eh, lange tijd droog, later op de dag valt in het zuiden mogelijk wat lichte regen. Het wordt fris met maar 11 tot 13 graden. Het is al maanden hetzelfde liedje. liedje. Als het weekend wordt, dan wordt het weer gewoon een stuk minder. Want een zaterdag wordt het maar 9 graden met een noordoosterwind 4. Eh, dat is trouwens morgen ook al Noordoostenwind 4. Dus fietsen zit er ook alweer niet in. En dat is een zondag ook. Dan is het zelfs nog maar 8 graden met minimumtemperaturen van 2 graden. En ook alweer zo'n noordwester windkracht 4. De activiteiten dan het rapportcijfer fietsweer is morgen een 6, surfweer een 8, visweer is een 8 en het wandelweer is ook een 8. Dus dat valt allemaal nog wel mee. Ik weet trouwens al eh, de weersverwachting voor uh, september. Dat er een nat, natte dag komt. Dat uh, vindt Pussycat ook in ieder geval. Red day in September. Raindrops falling tender. As I stare outside my window. And I see the clouds are passing by. need you, so I think I'll lie. And as I fall asleep. All the tears I weep are because oh, I love you. Oh, I want you. Oh, I need you, so I think I'll lie. There's the morning sun. No wakes up that can be fun, and all my dreams are gone. But how can I dream when you're? now. Persoonlijk vind ik dit een van hun allermooiste hoor, van Pussycat uit 1978. Wet Day in september, oftewel een natte dag in september en dat mag je van mij op allerlei manieren opvatten. De avond is mooier met de hits van toen op Radio Els. Leave the bureau concierge by the bikes and up the stairs. Snap the latch and creep into the room. Throw off your coat, pick up the post, and put a coffee on.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 Helemaal in tegenspraak ermee gaan wij eens even kijken wat er primetime op de tv te beleven is. Om 8 uur op Nederland 1 het journaal en om half 9, dat vind ik echt altijd leuk om te zien, het schaap in Mokum. En om 20 eh, over 9 krijg je Katja's bodyscan. Nederland 2 hebben we het met het mes op tafel. En om half negen bloed, zweet en spotslights. En om kwart over negen volle zalen. En om tien uur nieuwsuur. Dat rijmt nog ook. Keurig dienst van op Nederland 3 om half negen. Break free om vijf over negen op, nee, op RTL 4 natuurlijk. GTST om acht uur. En daarna Geer en Goor die zoeken een hobby. <laughs> Ja. En om half tien SOS Survival of the Sexes. Galileo op RTL 5 om 19 uur 40. De grote improvisatieshow begint om half negen. En de ref, dat gaat over overleven op zee, dat is om vijf voor half tien. Op net 5 hebben we NCIS met Los Angeles maar weer eens een keertje. En om half 9 Sex in the City. Op SBS 6 Traumacentrum om 8 uur. En dan ook weer NCIS Los Angeles om half 9. En dat eh, krijg je nog een paar keer tot half 11 toe. Want dan hebben we weer Hart van Nederland. Hebben we nog eh, films? Nou, ik geloof dat ik niet zo 1, 2, 3 gauw wat kan eh, zien. Nee, het zijn bijna allemaal tv-series van die Amerikaanse tv-series waar ik meestal helemaal niets mee heb. Nee, ik vind het verder wel goed zo. We gaan lekker door met de muziek uit Holland vandaan. Hier is Joyce Baker. En I am on my way. Ik ben op weg uit 1972. Dus, eh, wij zijn ook op weg naar de tijdstip van 7 uur. The night was dark. The moon was low, believe me. And I was proud to have a girl like you. The next day she was gone oh, a water baby. And now I spend my days with searching you. tuentje van gehoorzaamheid, hè, zoals dat heet. Ja, Jordan Joyce Baker Selection met I Am On My Way uit 1972. Dat zijn wij dus ook zo meteen. Eerst nog even lekker voetbal in de tuin met Tom Plas. En dan gaan we eens even lekker een biertje drinken. Ik heb nog een plaatje voor je van Andrea I Am A Lover. Vind ik gewoon een leuk liedje om te horen. Het komt allemaal uit 1986. Zeg geniet van die avond, want eh, het weekend wordt weer het weer allemaal weer heel erg koud. Dus het schiet allemaal niet op en het is nu nog gewoon heel even lekker. Ik zou zeggen, hupsakee, naar buiten even allemaal. Dit was de Show voor donderdag 21 april van het jaar 2016. Wij zijn er morgen weer. Bye bye, zwaai zwaai. on the sunny stand. I want infinity on the back and on the one man. I'm a lover. You wanna know the man on the filling stand. I want a king on all bag and all bad man. I'm a lover. I know the when he's and the fooling back I'm the villain on the belly on the belly stand. I'm a lover. Another one in me, I'm the fully deck. I'm the mini on the belly, and I'm the one in me, I'm a lover. Tante parole tu hai, voglio che tu sempre sai, per me non valgono certo, non mai. Molti regali per me, i party chic con te, amici ricchi con una Bentley. Compri i fiori e più weekend a Malibu, al bar francese fai un rendezvous I'm a loving man, I'm the fella stand. I want to hear it on the begging, on the word in me, I'm a lover. Another way to make i the fella stand. I want to give it the to the word in me, I'm a lover. Yeah, yeah. I want to live the fullest I want to to be I'm a lover. I wanna love a man, I understand this that I wanna live it on the wedding made by me, I'm a lover. Tante parole tu hai, voglio che tu sempre sai, per me non valgono certo, non mai. Molti regali per me, i partici party con te, amici ricchi con una Bentley. Dit is Radio Els 558 met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Kluk.